Na het Vira-debakel besloot het kabinet dat de oude Benelux-treinen van de NS over de HSL mochten rijden. De regeringspartijen VVD en PvdA vinden het nog te vroeg om de markt open te gooien... maar zeggen wel dat de NS de aanbesteding kwijtraakt als het bedrijf blijft falen. De stroomstoring in Diemen en Amsterdam-Zuidoost is voorbij. In totaal werden gisteravond 25.000 huishoudens getroffen. Een deel kon snel weer worden aangesloten, maar zo'n 14.000 adressen hadden vanochtend pas weer stroom. De storing veroorzaakte veel overlast, trams vielen stil en mensen zaten vast in de lift. De speel in de Valkenburgse zedenzaak, Armin A., is een half jaar na zijn voorwaardelijke vrijlating weer opgepakt. Dat schrijft de Limburger. De 22-jarige A. zou zijn enkelband gesaboteerd hebben en moet zich vrijdag voor de rechter verantwoorden. Volgens een advocaat was de enkelband vanzelf kapot gegaan. Armin A. werd een jaar geleden veroordeeld voor mensenhandel en kreeg een zelfstraf van twee jaar. De rechtbank Maastricht achter bewezen dat hij in 2014 de 16-jarige Kimberly aanzette tot prostitutie. De politie heeft in Nederland vier criminele netwerken ontdekt... die zeker twintig Roma-kinderen uitbuiten. Ze werden door de criminelen gedwongen te stelen en bedelen... in verschillende Europese steden. Vorige week zijn al twee volwassenen en zes kinderen aangehouden in Barcelona. Dierenactivisten hebben in Zuid-China zeker enkele tientallen honden gered. Die zouden worden verkocht om opgegeten te worden tijdens het jaarlijkse hondenvleesfestival. De activisten gingen naar een markt om daar honden op te kopen... om ze daarna naar een veilige plek te brengen. Op het festival is veel kritiek. Duizenden honden worden soms op een gruwelijke manier afgemaakt... om daarna op de barbecue te belanden. Het weer zomers warm vandaag. In de loop van de dag wordt het 23 tot 26 graden. Vanmiddag en vanavond ontstaan enkele buien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Geldermalsen 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar je moet toch nog rekening houden met een kwartiertje extra. Op de A4 richting Amsterdam tussen Knopende de Hoek en Bad Oeverdorp 5 kilometer.